7 uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Demissionair minister van Defensie Bijleveld heeft een kort bezoek gebracht aan de Nederlandse militairen in Afghanistan. Samen met commandant ter strijdkrachten Eichelsheim. Inmiddels zijn ze weer in Nederland. De Nederlanders in Afghanistan gaan binnenkort weg. Na 20 jaar komt er een eind aan de NAVO-missie in het land. In totaal stuurde Nederland 30.000 militairen naar Afghanistan. De militaire operatie van het Israëlische leger tegen Hamas-doelen in de Gazastrook is voorlopig niet voorbij. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu na afloop van een bijeenkomst van het Veiligheidskabinet. Onze campagne tegen terroristische organisaties gaat met volle kracht door, zei hij in een toespraak. Afgelopen nacht telden Palestijnse autoriteiten zeker 42 doden, de meeste slachtoffers door Israëlische luchtaanvallen, sinds de aanvallen bijna een week geleden begonnen. Sinds het oplaaien van het geweld begin deze week zijn bijna 200 Palestijnen omgekomen. Aan de Israëlische kant vielen 10 doden. Enkele honderden mensen hebben in een aantal steden vanmiddag gedemonstreerd... om hun steun te betuigen aan de Palestijnen en het conflict met Israël. Er waren demonstraties in Amsterdam, Groningen, Eindhoven, Nijmegen en Enschede. De regering werd door de demonstranten opgeroepen om het Israëlische geweld te veroordelen... en het EU-handelsverdrag op te schorten. In de woning in Volendam is een dode vrouw gevonden. Volgens de politie is in de woning ook een gewonde man aangetroffen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. politie onderzoekt wat zich in de woning heeft afgespeeld. De nabestaanden van de vrouw zijn inmiddels geïnformeerd over haar overlijden. Een bron dicht bij de familie laat aan de regionale omroep en haar nieuws weten... dat de vrouw door geweld om het leven is gekomen. Het weer, vanavond minder buien, maar vannacht neemt het aantal weer toe. Morgen overdag kunnen dat weer pittige buien zijn met onweer, hagel en veel regen. Morgen in de namiddag wordt het vanuit het westen droog.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 pleasure them first. Put them first. And when the floodgates burst, come inside and we'll keep you strong. We protect the children of this new dawn. We properly skilled and we fear no storm and what we're building will persevere long after the wicked then disappear.